Daardoor lijkt nu al duidelijk dat Nederland het verzoek van de NAVO voor een trainingsmissie in de Afghaanse provincie niet kan honoreren. De afgelopen dag werd een brief openbaar die NAVO-chef Rasmussen aan premier Balkenende heeft gestuurd. Behalve het verzoek om een trainingsmissie in Oeruzgan te organiseren... vraagt de NAVO Nederland verder ook om de F-16's in Kandahar te houden... inclusief het ondersteunend personeel van de luchtmacht. De regeringspartijen zijn diep verdeeld over de vraag wat er na augustus moet gebeuren. CDA-minister Verhagen van Buitenlandse Zaken wil het liefst in Oeruzgan blijven... maar de PvdA en ook de ChristenUnie willen dat de missie niet verlengd wordt. Slechts 12% van de Nederlandse werknemers weet hoe zijn inkomen eruit ziet als die met pensioen gaat. Tweederde van werkend Nederland is niet op de hoogte van het pensioeninkomen. Dat blijkt uit een enquête over pensioenbewustzijn. Pensioenbewuste mensen zijn vaak alleenstaande mannen met een hoger inkomen en een hogere opleiding. Mensen die niet nadenken over een pensioen zijn vaker vrouw. Ze zijn relatief jonger en vaker lager opgeleid. Deze groep is financieel kwetsbaar, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding of omdat ze een eventueel pensioentekort niet meer op tijd kunnen repareren. Tien Amerikaanse missionarissen die waren gearresteerd in Haiti komen mogelijk snel vrij. Dat zeggen bronnen bij de rechtbank in Port-au-Prince. De tien baptisten werden eind januari opgepakt op verdenking van ontvoering van 33 kinderen. Ze stonden op het punt met de kinderen de grens over te steken met de Dominicaanse Republiek. Volgens de missionarissen waren de kinderen bij de aardbeving in Haiti wees geworden maar sommigen bleken nog ouders of familie te hebben. De vrijlating van de tien wordt in de loop van de dag verwacht. Volgens een bron bij justitie in Haiti zouden ze geen slechte bedoelingen hebben gehad.